Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanaf Schiphol is een speciale vlucht van Malaysia Airlines vertrokken naar Kuala Lumpur. Aan boord zijn de stoffelijke overschotten van 20 Maleisische slachtoffers van de rampvlucht MH17. Het toestel met 17 kisten en drie urnen is zonder ceremonieel vertrokken. Maar morgenochtend als het vliegtuig landt wordt een minuut stilte gehouden. Die luidt een dag van nationale rouw in. Aan boord van vlucht MH17 zaten 43 Maleisiërs. Van hen zijn er volgens de Maleisische regering tot nu toe 28 geïdentificeerd. Een spookrijder heeft op de N57 bij Middelburg een ongeluk veroorzaakt. Daarbij raakten twee mensen gewond, onder wie de spookrijder zelf. Even voor één uur botsten een bestelbus en een personenauto frontaal op elkaar. Ooggetuigen zeiden dat een van de auto's op de verkeerde weghelft reed. Beide chauffeurs zijn door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke spookrijder was zwaar gewond. Door het ongeluk was de N57 bij Middelburg urenlang afgesloten. Defensie heeft extra inspecties uitgevoerd naar mogelijke scheurtjes in F-16's. Dat gebeurde nadat in de VS scheurtjes waren ontdekt in de tweezitsvariant van het gevechtsvliegtuig. Volgens Defensie zijn bij acht van de elf Nederlandse tweezitters geen problemen ontdekt. Drie vliegtuigen worden voorlopig aan de grond gehouden. Volgens het ministerie is scheurvorming bij de F-16's een bekend probleem en wordt daar altijd al goed op gecontroleerd. De walvis die gisteren dood werd gevonden voor de kust van Katwijk was niet ziek. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht. Omdat de maag en darmen van de vinvis nog vol waren. Het dier van bijna 17 meter lang heeft een aantal verbrijzelde ruggenwervels. Wat zou kunnen betekenen dat hij in aanvaring is gekomen met een schip. Gisteravond sleepte de reddingsmaatschappij de vinvis naar het strand waar hij wordt ontleed. Het weer in het noordwesten wolkenvelden. Elders wisselen zon en stapelwolken elkaar af met een enkele bui. Het is ongeveer 18 graden. Morgen in het noordwesten regen bij een graad of 15. In het zuidoosten af en toe zon en pas in de avond wat lichte regen. Daar wordt het lokaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Osdorp 2 kilometer door een aanrijding. Er zijn daar twee rijstroken dicht richting Zaandam. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij Nieuwegein 2 kilometer door een aanrijding.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 Om 16.30 uur de Zandvoortse Reddingbrigade. Hierin krijgt u informatie en wetenswaardigheden te horen over deze organisatie. En om 17.30 uur het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel lekkere en fijne muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. Ja, Bartje die had het eigenlijk al een beetje verraden. We zijn zoals elke week gestart met de Beatles. En eh, ik las de afgelopen keer bij in het dagblad De Telegraaf... dinsdag dat oud-Zandvoorter Alan Clark door de tros zou zijn gestrikt... om Nederland volgend jaar bij het Europese Songfestival te vertegenwoordigen. En ja, dan blijft er niks anders over natuurlijk dan een platen van Alan Clark. Whatever. Ja, ik denk een geweldige uitverkiezing voor Alan Clark. En we mogen als Zandvoort er toch wel een klein beetje trots zijn... dat Alan Clark ervoor uitgekozen is. We gaan door met Patula Clark, My Love. evenementenagenda van deze week. De 23e strandschaaktoernooi Strandpaviljoen Meijer aan Zee, aanvang 11 uur s morgens. De 23e Swingstation Strandsveet bij het paviljoen Noorderbad van 9 uur s avonds tot half 2 s'nachts. Ook de 23e Rommelmarkt Oud-Noord, Woonwijk Oud-Noord, 7 uur tot 2 uur middags. Kinderspeeldag Oud-Noord, Woonwijk Oud-Noord, 11 uur tot 16 uur en het is de 24e. De 27e, Erven, Schenken en AWBZ. Workshop in de bibliotheek Zandvoort van 10 tot half 12. Eh, ik kreeg van de week kreeg ik van mijn eh, buurman een, eh, een cd'tje in zijn handen gedrukt. En die zei van deze moet je eens luisteren. En het is een hele onbekende, hij heeft hem zelf gemaakt. En ik moet even goed luisteren, zeggen, want mijn Braziliaans is nou niet echt gewend. Geweldig. Het is U Vinu da Bossa. En we gaan dragen naar Desporidado. vrijdag startte de 15e etappe van de actie Beach Club Up. Bij standpaviljoen Thalessa. De etappe daarvoor tussen Langeveld Slag en Thalessa... werd door Bram Molenaar van Strand actief als bezemwagen begeleid... en leverde al 370 kilo vuil op. Vrijdag werd het dik overtroffen in de etappe Zandvoort naar de Muiden. De actie Beach clean van de Stichting van Noordzee... gaat over het opruimen van de zwerfvuil langs de hele Nederlandse Noordzeekust van Zeeland tot Schiermonnikoog. Vrijwillig leggen ze de dag ongeveer 10 kilometer af... om al het zwerfvuil dat ze tegenkomen te verzamelen. De actie van Zandvoort naar de Muiden leverde tussen Zandvoort en Bloemendaal slechts 340 kilo op.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 I started a joke Which started the whole that I didn't see. That the joke was on me. Oh. Circus Zandvoort bioscoopprogramma van 21 augustus tot en met 27 augustus. Plans toe, redden en blussen, alle leeftijden, zaterdag, zondag om 11.30 uur. 30. Hoedtem in een draak, 3D in het Nederlands, jaar 6 jaar, zaterdag, zondag en woensdag ook om 13.30 uur. Oorlogsgeheimen zaterdag en zondag en woensdag om 15.30 uur, in 3 6 jaar. The Fault in Our Stars, dagelijks om 7 uur s avonds, in 12 jaar. Down of the Planets of the Apes. Dagelijks om 21.30 uur om 12 uur. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. other eyes see the stars up in the skies. But for me, they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love with your hand resting in mine. with your hand resting in mine. de Zandvoortse Reddingbrigade. Hier is Marion Huibers. Goedemiddag Marion. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, eh, Marion, ik heb, eh, de afgelopen weekend was eh, de Catamaran race. En kan je daar ook iets over vertellen? Ja, elk jaar organiseert de watersportvereniging naast Post Zuid ehm, een grote Catamaran race. Die gaat van Zandvoort naar Katwijk. Ja. Ehm, voor, het heet nu de Eneco Luchten Duinenrace en voorheen was het de NAM eh, Remrace, omdat het naar de, eh, hoe heet dat, naar oude boorplatform eh, ging van de NAM. Mhm. En met uh, reddingsbrigades langs de kust en met de KNRM ehm, helpen we altijd bij, bij die race. En dit weekend waren de condities heel heftig. Het was een krachtige westenwind. En nou, het was al voordat er gestart werd, waren er al boten om en hebben hebben we dus wij en de KNRM eh, onze handen vol gehad. Goed zo. Goed zo. Ja, want verder is het natuurlijk eh, vrij rustig. Het weer is niet zo geweldig. Nee, de scholen zijn weer begonnen, uh, hoe heet dat, afgelopen week. En dat betekent dat zowel minder mensen naar het strand komen. Hè? Als het weer beter is, dan komen ze allemaal wel smiddag. En dat onze vrijwilligers natuurlijk ook allemaal weer of naar school of weer aan het werk zijn. Dus we hebben ehm, niet alle posten zijn eh, eh, dan ook continu open, maar we zijn eh, altijd oppiepbaar ehm, door de centrale. Als mensen in de problemen zijn, dan kunnen ze het telefoonnummer van de reddingsbrigade bellen. Of ze kunnen 112 bellen en dan worden de mensen opgepiept. Ja, en hoe... wel nog steeds alert. Ja, en hoe lang duurt het ongeveer voordat ze dan zeg maar, aan het strand aanwezig zijn? Dat, dat zal ook wel een bepaalde tijd duren, of niet? Nou, daar staat geen uh, voorgeschreven tijd voor. De mensen zijn vrijwillig en die komen zo snel als ze kunnen naar de kazerne. Daar staan de, de auto's en de boten, zeg maar, wat we noemen gereed. En dan gaan ze gelijk naar de plek waar het om gaat. Er staat nu ook nog heel veel materieel op, uh, op het strand. Dus als dat makkelijker is en er zijn auto's op het strand dan ze dan, eh, dan eh, gaan ze daar naartoe. Ja, ja dat begrijp ik. En, hoe gaat het verder van het seizoen? Wat gaan jullie verder nog doen? Eh, gaan jullie nog opleidingen doen? Of er zijn geloof ik heel snel examens, heb ik begrepen, van de afgelopen donderdag? Ja, dat klopt. We hebben vanavond voor de Junior Beach Patrol het EHBO-toets. E e en aanstaande zondag doen zij het strandexamen. Spannend. En de, volwassenen die doen 7 september examen. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, eigenlijk gebeurt er niet echt veel meer op het strand. Hè. Dus eh, ja, veel te melden zal er ook niet meer zijn de, afgelopen tijd, de, de aankomende tijd. Nee, dus we hebben gezegd van eh, we hebben een hele leuke zomer uh, gehad. Heel veel, het was ontzettend fijn dat we elke week ehm, even in de uitzending mochten vertellen hoe de week van de reddingsbrigade eruit zag. Ja. Maar de eerste, na de happenings die er komende in het examen zijn, gaan we 18 september weer zwemmen in het zwembad. Dus mensen die eh, een brevet zouden willen halen in de wintermaanden, kinderen bijvoorbeeld, die kunnen op onze website kijken. Daar staat alle informatie. Ja, en misschien houden jullie nog een, eh, een, livecard over. Je weet het nooit, hè, die enthousiast worden. Ik heb het afgelopen donderdag gezien en ja, de, de livecards waren bijzonder enthousiast eh, voor de opleiding. En ja, ik, ik zou iedereen eigenlijk willen oproepen, meld je aan. Want ik denk dat jullie altijd wel vrijwilligers kunnen gebruiken ja, vrijwilligers die de opleiding willen doen eh, zijn eh, van harte welkom natuurlijk. En mochten ze op een andere manier een steentje willen bijdragen, dan eh, hebben we daar natuurlijk altijd ook oren naar. Ja, ja ik vind het jammer dat het ons laatste, laatste gesprek over de telefoon is. En uh, Marion, ik wil je dan ook hartelijk danken namens onze luisteraars... voor je gezellige en informatieve telefoongesprekken elke week. Ik wens je een hele goede winter en hopelijk tot volgend jaar. Nou, hartelijk dank voor de uitnodiging en... Ook een hele goede winter allemaal. Nou, hartstikke goed. Marjan, tot ziens, hè? Goed, dag. Ja. What number is this, Chip? 7A. <laughs> okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The sick clock alarm would never ring. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. esteemed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without our Per donderdag 21 augustus heeft onze organisatie, de ZRFM, een nieuwe voorzitter. Belinda Gurrenson zal de opvolger worden van Pieter Jouwstra, die eerder dit jaar opstapte na het onmin met andere bestuursleden. Gurrenson heeft al wat met ZFM te maken gehad... als lid en voorzitter van de PBO, Programmabeleid Bepalende orgaan, orgaan. De vroegere programmaraad. Wij wensen haar heel veel succes en wij kunnen weer met een smile door het leven gaan. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness Though a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. the time. You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. van Zandvoort. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter I'd have your baby. If a tinker was my trade, would I still find you? I'd be carrying the pot you made, following behind you. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. mill wheel grinding? Would you miss your colored blouse and your soft shoes shining? If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness Give me your tomorrow. If I worked my hands and wood, would you still love me? I'd answer you, yes, I would. And would you not be above me? If I were a carpenter and you were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby. Save your love through loneliness. Save your love through sorrow. I gave you my onlyness. Give me your tomorrow. Vraagt u zich af wat er in 2015 voor u verandert in de gemeentelijke voorzieningen op het gebied van werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg? Kom dan komende woensdag 27 augustus naar de weekmarktkraam van de gemeente Zandvoort en stel uw vragen. Als inwoner van Zandvoort heeft u wellicht allerlei vragen over de verandering in de zorg en ondersteuning die u volgend jaar aankomen. Want krijgt u nog wel zorg die u heeft en bij wie kunt u terecht met uw vragen daarover? Hebben veranderingen in de zorgzorg ook gevolgen voor uw kind? Op woensdag 27 augustus staan medewerkers van de gemeente... van 10 tot 2 middags tijdens de weekmarkt op de Raadhuisplein. Hier krijgt u informatie over de nieuwe taken... en op welke wijze de gemeente hiervan invulling geeft. Vanaf nu heeft ZFM een eigen app. Download de ZFM-app via Google Play, de App Store, Windows Store of via BlackBerry World. Ontvang het laatste nieuws van ZFM, de gemeente Zandvoort... de Zandvoortse Reddingsbrigade en de Zandvoortse politieberichten... direct op je eigen telefoon of tablet. En je bent altijd als de eerste op de hoogte. Dit is ZFM. Dat het glazen huis van Serious Request dit jaar op Grote Markt in Haarlem staat staan... mag genoegzaam bekend zijn. In dat kader gaat een groepje Zandvoortse atleten een serieuze poging doen... om vanaf Leeuwarden, de plaats waar volgend jaar het huis stond... naar Zandvoort al hardlopend af te leggen. Volgens medeorganisator Kenneth Nieuwboer is de afstand circa 160 kilometer... die zij binnen 48 uur willen gaan overbruggen. Het is de bedoeling dat we met een kleine groep getrainde hardlopers op de zaterdag gaan starten. Onderweg kunnen anderen zich bij ons voegen. We willen over de afsluitdijk richting Emuiden gaan... en dan via het strand naar Zandvoort. Daar aangekomen pikken we nog meer enthousiaste lopers op... en gaan we richting Haarlem, naar de Grote Markt... vertelt Eco de andere medeorganisator. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, bum, bum, bum. Give him two lips like roses and clover.